Van Andraat zit in Nederland een gevangenisstraf van 16,5 jaar uit. In de jaren 80 leverde hij op grote schaal grondstoffen voor gifgassen aan het bewind van Saddam Hussein. Irak gebruikte gifgas in de oorlog tegen Iran en bij aanvallen tegen Koerden in het noorden. Bij zijn aanval in Halabja in 1988 kwamen duizenden Koerdische burgers om het leven. Van Anraad voerde bij het Europees Hof aan dat Saddam Hussein als staatshoofd onschendbaar was... en dat de Nederlandse rechter daarom niet bevoegd is in deze zaak. Europees Hof gaat niet mee in die redenering. Op Malta zijn bij een aanrijding vier Nederlandse jongeren gewond geraakt. Ze liepen gisteravond langs de kant van de weg toen ze werden geraakt door een auto. Twee van de vier werden gelanceerd. Ze vielen van een helling en kwamen op bomen terecht. De slachtoffers zijn allen rond de 20. Drie van de vier Nederlanders liggen nog in het ziekenhuis. De chauffeur van de auto, een man van 51 uit Malta, is aangehouden. Griekenland heeft opnieuw geld geleend op de kapitaalmarkt. De regering leent een bedrag van bijna 2 miljard en dat moet binnen drie maanden worden afgelost. De lening laat zien dat beleggers weer vertrouwen krijgen in de Griekse economie. De regering had ingezet op anderhalf miljard euro, maar de animo van beleggers bleek onverwacht groot. Als het nodig is, kunnen de Grieken donderdag nog een lening krijgen. In twee weken tijd heeft Griekenland nu zo'n 3,5 miljard euro geleend. Het weer, vanmiddag veel bewolking. Het is 27 graden aan zee tot 32 in het oosten van het land.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 Van Rotterdam tot Hengevelde. Ik zoek het waar het dan ook licht. Ik speel de rol voor wat het waard is. Voor de glans van het moment. Ontsteek zoeken naar twee armen, als we zoeken naar een lach. Als we dicht tegen elkaar staan, zoek ik een zin die ertoe doet.